Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ruim 35.000 mensen hebben vorig jaar in Nederland een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is ruim 44% meer dan het jaar daarvoor en het hoogste aantal sinds 2015. Syriërs vormen opnieuw de grootste groep asielzoekers, meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het gaat om ruim een derde van het totaal. Daarna volgen Afghanen en Turken. Naast asielzoekers stonden er eind december ook zo'n 87.000 ontheemden uit Oekraïne geregistreerd in Nederland. Amerika vermoedt dat Israël achter de aanval zit op een militaire fabriek... in de Iraanse stad Isfahan, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Dat meldt persbureau Reuters. Op sociale media is te zien dat een gebouw door iets wordt geraakt... waarna een explosie volgt. Volgens Iran gaat het om een aanval met drones. Het land zegt er drie te hebben uitgeschakeld. Een woordvoerder van het Israëlische leger wil tegenover Reuters niks zeggen over het incident. Iran heeft Israël nog niet beschuldigd van het uitvoeren van de aanslag. Bij een aanval van de Russen op de Zuid-Oekraïnse stad Gerson... zijn drie mensen om het leven gekomen, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Zes anderen raakten gewond. Onder meer een ziekenhuis, een school en een huizencomplex zouden zijn getroffen. Gerson werd kort na het begin van de oorlog bezet door Rusland... maar in november vorig jaar heroverde Oekraïne de stad weer. Sindsdien wordt Gerson vanaf de overkant van de rivier de Dnieper... voortdurend bestookt door het Russische leger. Er zijn de afgelopen dag vier wedstrijden gespeeld in de eredivisie. Ajax versloeg Excelsior met 4-1. Fortuna Sittard won van Cambuur met 2-1. Koploper Feyenoord speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd daar 1-1. En FC Volendam FC Groningen eindigde in 3-2. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig bij een graad of 4. In de ochtend regent het nog in Limburg, maar op andere plaatsen breekt de zon door.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 ZFM. bet you feel. Bet you do I thought we'd always be together. sometimes things just don't work out like we planned. Life goes on and people grow out of things that fit before. but Saturday remains the same, and I hope it'll never change.